I work hard to make an honest living. Do my best best in everything I do. Whether it's nine to five, football, cars, or fishing, or coming home to hug and kiss on you. No lies or alibis. It's all so clear when I look in your eyes. Like an arrow shot bullseye. Straight and true. Like the Mississippi flows into the bayou. That's I'm coming. I'm lost in the chaos and confusion. You're the light that leads me to the shore. I tell you, girl, in a world full of illusions, you're the ray of truth that I've been looking for. I'm late on the interstate, radio on at the end of the day. Got the the metal, got the top rolled down. I wanna scream and shout about the love we found. I'm coming home to see. like the Mississippi flows into the bayou. That's I'm true. and that's the truth. That's the Truth, de titeltrack van een cd die Paul Brand heeft uitgebracht in 1999. Het was zijn vierde album. Hij bracht daarvoor uit Calm Before the Storm, Outside the Frame en hij had ook nog een eh, Christmas album. Shall I Pray For You had hij ook nog uitgebracht. Maar dit was dus zijn vierde en eigenlijk ook laatste cd die hij heeft uitgebracht. Want Paul Brand, het was een, eh, een, een, man uit eh, Canada die gediplomeerd verpleger is, kinderverpleger is. Maar zijn hart en ziel ging toch uit naar de country music. Vandaar dat hij dus eh, het geprobeerd heeft om countryzanger te worden. Niet helemaal zonder succes, maar ja, vier albums, het is niet zo gek veel. Hè? Chris Farren, hij heeft dit nummer meegeschreven en daarnaast ook deze cd geproduceerd. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Deze man komt uit Amerika, Tony Lewis, maar woont in Zwitserland. Bailing down the highway on a magic Missouri night. The moon politely lead her appearance to let the stars shine bright. Sitting up high riding shotgun, eating up the little white lines. Listening to the tune that Peter Peterbilt hummed looking for a sign. Tail lights blinking so long, waiting for my eyes to adjust. Followed his directions down a little dirt road with my guitar, my bag, and my trust. I was stumbling blind, but I kept on walking to the place where that lip road died. And running strong, is resurrected on the other side. On the Mississippi crossing, in the star starstruck Missouri line. Mississippi crossing to a Tennessee. there long among the crickets and the song of the frogs and the whippoorwill. Out of the night came a pale blue light, growing larger but keeping still. Then old black man who took his his jaw, old man Rivers' his boss, offered his hand and told her, "Come on board. She ain't much, but she'll get us across." Mississippi crossing in the stars. say nothing. It keeps on rolling, it just keeps on rolling. Tippinville Road starts its way through the cotton farms. As the moon rose over the Tennessee hills that got me back into your arms. Tony Lewis, ik zei al, een man uit Amerika woont in Zwitserland. Hij heeft in Amerika heeft hij een, eh, een imperium opgebouwd eh, qua muziek. En daarna zei hij van, nou, ik ga het maar eens wat rustiger aandoen. En dan bedoel ik dus gewoon rustiger aandoen. Ik ga in Europa wonen. En daar ging hij zijn hobby eigenlijk ontwikkelen. En dat was wijn maken. Hij heeft in Zwitserland een grote wijngaard eh, ontwikkeld. En daar komt ook, zonder namen te noemen, goede wijn vandaan. En dat is eigenlijk ook mijn tweede hobby. Heerlijke wijnen keuren. De drie dames van de Dixie Chicks. En zij zijn klaar om weg te rennen, oftewel ready to run. hier in eh, Europa voor de Dixie Chicks in 1999. Een cd gewoon onder hun eigen naam. En eh, dit werd ook uitgebracht als singeltje. Ready to Run. En deze man zei van, ik wil onderhand ook wel eens een keer een country cd opnemen. Ik heb het over Benny Joling met zijn cd Howling to the Moon. Muziek van... Well, you're just in time to be too late. I tried to, but so I won't be home no more. You're just in time to miss the boat, so don't take off your hat and coat. Be on your way, that's all she wrote, cause I won't You just in time to be too late. Won't Be Home No More. En ik zei al van eh, Benny Jolink, u weet wel van eh, de formaatje normaal. Hij zei op een gegeven moment van ja, ik wil wel eens een keer een eh, country cd uitbrengen. Met onder andere muziek van Hank Williams... En eh, Mind Your Business, your Mind Your Own Business om helemaal precies te zijn. Natuurlijk Benny, Benny op vocals en Pim Kops op eh, piano onder andere. Arthur Ebeling uh, eh, electric guitar. Hij had daar dus wat muziek op staan die, die door anderen geschreven zijn. Maar hij heeft er ook nummers op staan die door hem zelf geschreven zijn. Kent u het nummer nog van Net als gisteren? Heeft hij zelf geschreven en het werd nu Just Like Yesterday. My mouth feels like I've been chewing the long. Just like yesterday. I can't remember. Just Like Yesterday. Net als gisteren, maar dan eh, naar het Engels vertaald en een beetje een country deun eronder gezet. Ik heb van de week eh, de, de, de lijst binnengekregen van uh, Floralia Country Festival. U weet al, 14 en 15 augustus. Elk jaar het eerste weekend van augustus. Het Floralia Country Festival hier in Oosterhout, Noord-Brabant. En de dag zaterdag. Ze hebben weer twee dagen eh, georganiseerd. Voorheen was het even één dag, maar het is toch eigenlijk niet zo goed bevallen één dag. Dus weer terug naar twee dagen volop country daar in Oosterhout. Met op zondag een eh, dance-event. Maar daarover zo dadelijk meer. Hier zijn een aantal artiesten die die dag zullen optreden. Tussen 3 en 11 uur op zaterdag 5, 14 augustus. Dan is er als eerste daar op het podium niemand minder de Rotterdammer Danny Vera. don't want And en The Ordinary Man. Dat is zijn band. Die staan dus eh, daar op het eh, Floralia Country Festival. Daarnaast ook Dwayne and the tex Max Explosion. David Waddell and The Hellbound Train uit eh, Amerika. The Sound of Silence, dat is dan een theatershow. En weer terug zijn ze in Nederland. De formatie South Mountain. Country Boy is dit van hun laatst verschenen cd, All the Roads Lead To. I may look like a city slicker, shining up through my shoes. Underneath I'm just a cotton picker, picking out a mess of blues. Show me where I start, find a horse and cart. I'm just a country boy, country boy. shining up through my shoes. South Mountain. En die zijn gewend om zo af en toe een keertje heel abrupt eh, te stoppen. Steve Petico onder andere en Don Reed. Dat waren die vingervlugge figuren op eh, gitaar en op uh, fiddle. Zij sluiten dus de avond af op 14 augustus, zaterdag 14 augustus. En dat zal het wel ja, iets later zijn dan 11 uur dat gepland is. Zo vaak lopen ze wel even wat uit. En dan op zondag gaan de poorten weer open om 11 uur om tot half 9 weer vol te staan, bol te staan van de country music. John Parmenter uit eh, Amerika met een Nederlandse band en Slow Horses uit Duitsland. Ook zij hebben een cd uitgebracht, Silent Sky, en zij hebben het over Overtime. What you want say takes a whole lot of coffee and a double pack of cigarettes. big, big trouble. Duitsland met eh, Gabi Lina Schmid als eh, lead en backing vocals. Chris Oerig, gitaar en backing vocals. Bas, Mark Houghton, Lutz Lagerman op pedalsteel en Tom Duba. Hij heeft ook nog eens een keer de backing vocals en daarnaast bespeelt hij de drums. Op eh, zondag is er ook een uh, dance event, zoals ik daar straks al zei. En Texas Renegade, zij zullen daar aanwezig zijn om eh, live muziek te brengen. Daarnaast is er ook nog eens een keer DJ Alex. En hij zal heel wat, wat muziek ten gehoor brengen. Sandra Mooi, Yvonne Enco, demonstraties, dansdemonstraties, workshops er is van alles te beleven. En Yvonne Verhagen, zij heeft de presentatie daar bij het theehuis. Op het grote podium, dat wordt alle tweede dagen gepresenteerd door niemand minder dan Wim Pols. En ook deze formatie is er aanwezig hoor. Onze eigen Savannah. One kiss away. I'm just one kiss away from a heartache. steps away from your door. For you, it's goodbye, but for me, I can't hide. It was never my plan to be one kiss away from a heartache. Two steps away from your door. is afkomstig van de cd die Savannah pas geleden heeft uitgebracht op het MOD record label. En dat is dan weer het eh, label van niemand minder dan eh, Billy Yates daar in Amerika. Die Billy Yates, hij heeft heel wat nummers geschreven, heeft de cd geproduceerd. En daarnaast heeft hij ook nog een duet gezongen. Samen met eh, Marcel Schulders. Cowboys and Indians, let eens op de tekst. glad you since we last talked. I can't believe our time flies by. Just yesterday we were riding bikes up and down that dusty road. going further than we were supposed to go. Not a care in the world, couldn't ask for more. We were cowboys and Indians, cops and robbers on the run again. Now looking back at where we've been, life was. sure looked cool to those neighbor kids. We were cowboys and Indians, cops and robbers on the run. ben ervan overtuigd dat ze dit nummer Cowboys and Indians ook zullen brengen op eh, het Floralia Country Festival zondag 15 augustus. Daarna is het de beurt aan Louisiana Man, een trio en Dick van Altena en Sandra van Rijs. En dat is dan weer een duo. Nee, ik heb geen Dick van Altena en Sandra van Rijs, maar wel Dick van Altena en Hilde Vos in How's the World Treating You. I've had nothing but sorrow since you said we were through. There's no hope for tomorrow. How's the world treating you? Every sweet thing that matters has been broken in two. All my dreams have been shattered. How's the world treating you? Got no plans for next Sunday. Got no plans for today. Every day is Blue Monday. Every day you're away. Though our pathways have parted, to your memory. vriend, vijand, fan, noem maar op... Eh, tijdens het uh, eh, DCMA Awards Gala... door met deze Hildevos één nummer te komen zingen op dat eh, gala... in, ik geloof twee jaar geleden inmiddels alweer. Deze Dick van Altena en Hildevos, prachtig duo. Ik weet niet of ze nog veel meer samen zullen gaan doen. De Alan West Band uit Great Britain. Ook zij zullen die dag daar op het podium staan. En natuurlijk ook niemand minder dan Cash on Delivery die prachtige eh, zangeres, u weet wel, Jacqueline van der Green, die ook hoge ogen scoort in Amerika. most all my life searching for their falling. guide me. Way Love Goes, prachtig nummer eh, door eh, Jacqueline gezongen. En eigenlijk geschreven door eh, Lefty Frizzell en William Schaefer. En deze Jacqueline van der Grient, zij gaat met meer duet zingen hoor. En dan samen met Ruud Hermans. Het is nog niet helemaal bekendgemaakt, maar houdt u de website van Ruud Hermans maar eens in de gaten. En dan zult u zien dat daar binnenkort foto's op staan. Een nieuw samenwerkingsverband tussen Ruud Hermans en Jacqueline van der Grient. Ze hebben al vaker samen gezongen hoor. See the angel in you, now the What else can I expect in the long run? There's a part of me that's always happy. There's a part of me can not stand you there's a part of you that keeps me flying, and I will fly as long as you are there. I sit there quietly, I finally found the words. Once they come they come easily. Sometimes the truth is so hard to take. Now, girl, do you really want me to change? van de cd Forevermore die Ruud Hermans eh, vorig jaar heeft opgenomen en heeft uitgebracht. De Mavericks, eh, de, de voorman Raul Malo schrijft vaak zelf nummers, maar soms dan neemt hij ook wel eens covers van anderen. Onder andere van Elvis Presley. Ah, sorry we drifted apart. Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called? picture me there. Is your heart filled with pain? Shall I? chairs in your parlor seem empty and bare. Do you gaze up at your doorstep and do you picture me? Een eigen versie van Are You Lonesome Tonight? The Best of the Maverick, zo heet deze cd. En ze hebben er een vleugje country in gedaan en een vleugje big band. Prachtig gevonden hoor, van deze formatie. Young Enough to Know It All, dat zijn de eigenwijze woorden van Chad Brock op de cd Yes, die hij uitbracht in 99. Something clicked inside my head, second I turned the key. to that old red Trans Am. The sound of all that power, my first time on the street, made me feel like a man. Nobody could tell me nothing. I didn't need anyone's advice. Never knew anybody's old man. who ever got anything? may think it's love, she's gonna take you for a ride. Nobody could tell me nothing. I didn't need anyone's advice. Never knew anybody's old man who ever got anything. just...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 Om kwart voor zes had 49% van de kiezers gestemd tegenover 58% normaal. Grote onregelmatigheden zijn tot nu toe niet gemeld. Wel kampen sommige stembureaus met volle stembussen. In Middelburg is een noodprocedure gebruikt waardoor een stembus tussentijds kon worden geleegd. De stemming werd daarvoor stilgelegd. Het zegel van de stembus werd verbroken en de biljetten werden in een doos gedaan die vervolgens werd verzegeld. De stemwijzer trekt dit jaar naar verwachting iets minder bezoekers dan in 2006. Bij de grootste kieshulp op internet verwachten ze uit te komen op ongeveer 4,3 miljoen bezoekers. Rond de verkiezingen van 2006 waren dat er zo'n 4,7 miljoen. De stemwijzer heeft wel een record geboekt. De afgelopen 24 uur trok de site 1 miljoen mensen en dat is meer dan ooit op verkiezingsdag. De discussie over de hypotheekrenteaftrek heeft geleid tot een stagnatie van de huizenmarkt. Dat zeggen de VBO-makelaars. Volgens de organisatie wachten veel mensen met het kopen van een huis vanwege de onzekerheid over het belastingvoordeel. Een aantal partijen pleit in de afgelopen verkiezingscampagne voor een beperking van de hypotheekrenteaftrek. VBO zegt dat sinds eind maart in het middensegment het aantal voorlopige koopovereenkomsten met meer dan een derde is teruggelopen. In het segment tot 250.000 euro zou het aantal verkopen zelfs zijn gehalveerd. Makelaarsvereniging NVM zegt zich te herkennen in het beeld dat VBO-makelaar schetst, maar heeft zelf geen cijfers. In Moskou is de balletlegende Marina Semyonova overleden. Ze was een van de grootste ballerina's van de voormalige Sovjet-Unie. In de jaren 20 van de vorige eeuw maakte zij haar debuut en daarna volgde een lange carrière in de Sovjet-Unie en daarbuiten. Semyonova danste bij het Kirov Ballet en later bij het Bolshoi Ballet. Een van haar glansrollen was Odette in het Zwanemeer. Marina Semyonova was 100.